met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 200 mensen omgekomen nadat een mijn instortte. Dat gebeurde woensdag in het oosten van het Centraal-Afrikaanse land. Onder de slachtoffers zijn mijnwerkers, vrouwen en kinderen. In de regio heeft rebellengroep M23 het voor het zeggen. Een woordvoerder van die groep zegt dat hevige regenval waarschijnlijk meespeelde bij het instorten van de mijn. Volgens de VN gebruikt M23 de opbrengst van de mineralen uit de mijn voor de gewelddadige strijd om de macht in het land. VN-chef Guterres waarschuwt dat voor de Verenigde Naties financiële ineenstorting dreigt... omdat lidstaten hun contributie niet op tijd betalen. Eind vorig jaar was er een tekort van bijna 16 miljard dollar. Ook het terugtrekken van de VS uit tientallen VN-organisaties speelt een rol. Welke landen niet betalen, zegt Guterres niet. Maar volgens de BBC is de VS er één van. De Golden Earring heeft afgelopen avond voor het laatst opgetreden. Bandleden Barry Hay, Cesar Zuiderwijk en Rines Gerritsen traden op met tal van artiesten. Waaronder Maan, Akdane Munnik en Danny Vera. De Haagse band begon 65 jaar geleden en werd opgericht door Rines Gerritsen en zijn buurjongen gitarist George Kooijmans. Hij overleed vorig jaar. Mede omdat de mannen door zijn dood niet meer met de hele band op het podium konden staan... traden ze tijdens het laatste optreden in verschillende formaties op. De Golden Earring had grote hits, zoals Radar Love en When the Lady Smiles. In de eredivisie heeft NAC Breda gelijk gespeeld tegen FC Twente. ter 2-2. Twente kwam op een 2-0 voorsprong, maar in het laatste half uur knokte NAC zich terug.